Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op verschillende plekken hebben vandaag weer natuurbranden gewoed. Vooral in Noord-Holland had de brand weer het druk. Daar waren branden bij Hilversum, Castricum, Assendelft en Zaandam. Ook in Overijssel waren meerdere heide- en bermbranden. Bij Bildhoven in de provincie Utrecht en het Gelderse Uddel... waren kleine brandjes die snel werden geblust. Door de droogte is er een verhoogd risico op natuurbranden. Een hete uitlaat tegen droog gras kan al brand veroorzaken. In Gelderland vliegt de brandweer patrouilleren over de Veluwe. In de gemeente De Frieske Marre zijn dit jaar paasvuren verboden. Andere gemeenten hebben daarover nog geen besluit genomen. In Den Haag zijn vanmiddag 40 activisten van Extinction Rebellion opgepakt... omdat ze de A12 blokkeerden. De actie was niet van tevoren aangekondigd. De politie zag het een paar uur aan... maar besloot toen iedereen aan te houden... zonder eerst een verzoek te doen de actie te beëindigen. Volgens de politie was daarvoor gekozen vanwege de gevaarlijke situatie in de tunnel. Gisteren blokkeerde de klimaatactiegroep ook al urenlang de weg. Toen werden zo'n 500 mensen opgepakt. De politie is op zoek naar een tbs'er die vrijdag niet van verlof is teruggekeerd naar de kliniek in Groningen. De man van 45 mocht vrijdag met onbegeleid verlof en had zich later op de dag weer moeten melden. Dat is niet gebeurd. Waarvoor hij is veroordeeld wil justitie niet zeggen, alleen dat hij geen zedendelinquent is. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd het tennistoernooi van Marrakesh te winnen. Hij verloor in de finale van de Italiaan Derderi in twee sets. Beide eindigden in een tiebreak. Griekspoor won vorig jaar de ATP-toernooien van Rosmalen en het Indiase Pune. Het gravel gravel-toernooi van Marrakesh had zijn derde titel kunnen worden. Het weer koelt vanavond snel af. In het binnenland gaat het vannacht licht vriezen.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 Hey, DJ Draai nog maar een plaat Ik ga vanavond niet naar huis Iedereen zit dan de energy drinks Maar ik focus op een meisje, meisje. Zij dansen op de mat, man. Hou haar in de gaten al een wie zijn die boys om me heen?